uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Steeds meer mensen overlijden door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar waren het er gemiddeld 13 per dag, tegen 11 in het jaar ervoor. Ruim driekwart van hen is 80 jaar of ouder. Het aantal doden door een val stijgt al jaren... onder meer doordat het aantal ouderen toeneemt. De Nederlandse overheid heeft de overlast van ratten niet in de hand... zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Er zou niet goed genoeg worden gecontroleerd... of gemeenten de bestrijding wel op orde hebben. Ook zal de rat volgens de deskundigen terrein blijven winnen... doordat de regels over gif steeds strenger worden. Uit een rondgang van de NOW's onder tientallen gemeenten... blijkt dat zo'n 40 het idee heeft dat het aantal meldingen van ratten... de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Vorig jaar waren er landelijk ruim 10.000 meldingen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff blijft toch wachtgeld ontvangen... maar hij zal de bedragen vanaf nu terugstorten. Tussentijds stopzetten kan wettelijk niet. Als hij dat zou doen, moet hij alles wat hij al ontvangen heeft terugbetalen... en dat wil hij niet. Dijkhoff vindt eigenlijk dat hij gewoon recht heeft op het wachtgeld... maar wil er nu van afzien vanwege de ontstaande ophef. Ruim 40 jaar nadat een optreden van The Who in de Amerikaanse stad Cincinnati was geëindigd in een drama, treedt de Britse rockband daar weer op. Bij het concert in 1979 kwamen 11 mensen om die in de chaos onder de voet werden gelopen. De bandleden hoorden na afloop pas wat er was gebeurd. De manager vond dat er doorgespeeld moest worden. Zanger Roger Daltrey en gitarist Pete Townshend spelen nu volgend jaar weer in Cincinnati. Het weer nog, de dag begint op veel plaatsen grijs... en de mist kan lokaal hardnekkig zijn. Daarna volgt er af en toe zon. Er staat weinig wind. Het wordt vandaag 3 tot 6 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vrijdag wordt het zachter, maar dan is er wel weer meer regen en ook meer wind. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Tussen Raasdorp en de aansluiting met de ring een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk op de ring van Amsterdam.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 I just need contemplation. Porgy, Porgy hier bij ZFM. Dat is die leuke titel. Nummer 92 van eh, Toto. Ja, oude en nieuwe muziek hier bij ZFM. Zoals de nieuwe. dan gaan we echt de nieuwe draaien. Van de weekend.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 van de weekend. Hier bij ZFM in de ochtend. Buiten 1 graad op de officiële ZFM thermometer. Het is droog, de zon is op. En het wordt ongeveer 6 graden, maar toch... Ja, ik weet het niet. Het is ijskoud.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 En uh, drukke ochtendspits vanochtend. Ongeluk geweest bij eh, Amsterdam eerder vanochtend... waardoor het eh, heel druk is op de ring. Daarnaast bouw je met de trein en, en, weet je niet hoe laat de trein gaat. er komt een storing binnen via een, NH Nieuws... dat er geen reisinformatie is op de borden en op de reisplanner. Dus als je op het station staat en er staat niks op het bord... de trein komt wel, alleen staat die bij wanneer en hoeveel vertraging die heeft is niet bekend hoe lang dat allemaal gaat duren, maar... Uh, nou ja, vanaf Zandvoort weten we allemaal toch hoe laat de trein gaat. ZFM, waar het bijna half negen is. Ja, heerlijk. Ik zou eigenlijk nog lekker blijven liggen. Gaan we door met Clean Bandits. We're a thousand miles from comfort We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted. I'd rather be. Stevie Wonder hier bij ZFM. En eh, ja, leuk bericht. Katje Poelie is terug. Katje Poelie was, eh, was weg. Uh, die, in Amsterdam iedereen van slag, want Poelie was weg. Maar hij is teruggevonden op de boot naar de Schelling. Blijkt dat hij dus onder de motorkap gegaan is. En ja, Rederij Doekse heeft hem gisteren teruggevonden op de boot naar de Schelling. En Katje Poelie gaat weer heel snel terug naar Amsterdam. Nou, just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. Collins. Hier bij ZFM. En ja, Bootsy Collins. Het verhaal deed eronder dat hij in Haarlem woonde een tijd lang. Ik heb hem niet gezien. En eh, ja, dat was weer voor iedereen die nog even was blijven liggen. Lekker rustig. En eh, we gaan lekker door. We gaan een beetje tempo maken. Uptown Funk. Dope. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Uptown Funk don't give it to you. Uptown Funk don't give it to you. Uptown Funk don't give it to you.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 Estás conmigo y te va mañana. Cuando Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Y eres loco, loco contigo Kiss me up, up, wanna lip lock, lock. Party won't stop, off, and it's four o'clock, clock. Iced out watch, Ice. I can get you one. Yeah, tell your best friend she get one, she get one. Girls wanna have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby I want you. Cute face, low waist, yeah. move to the basics. That ass need a seat, you can sit on me. That's my old girl, yeah, she an antique You got that new body, yeah. you an art piece. You like salsa, yeah. I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente. Caliente, Tú muy caliente. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Ya le mueves la cadera como lo hacía Selena. Tú no tienes ataduras, vamos romper la cadena. man, Latino gang, tiger. Loco Contigo. Ja, wat hebben die veel gedraaid afgelopen zomer hier bij ZFM... waar het bijna kwart voor negen is. Scandinavië, Zweden kwamen ze volgens mij vandaan. Gaan wij lekker door naar het warme, het warme Cuba. recuerdo lo que le dije aquella mañana. La primera que quiero como la va Al Green hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is.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 tu Pense à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers.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 Jaja, oh Jaja. Je suis pas Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. Encore baby, tu dettes ça dans mes baby, tu dettes ça. Encore baby. Encore baby, tu dettes ça. Encore baby. Oh Jaja, oh Jaja, oh Jaja. Jaja Adira Kamura. hier bij ZFM, waar het echt bijna 9 uur is. En na 9 uur ben ik weer bij je terug. We gaan eerst even wat eh, nieuws, wat reclameboodschappen. Maar veel belangrijker, over 149 eh, dagen is de Formule 1 in Zandvoort. En wij bij ZFM gaan natuurlijk echt een grote uitzending maken dan. Meerdere dagen, volgen alle evenementen, volgen eh, alles wat er in het dorp gebeurt. En daar hebben we natuurlijk mensen voor nodig. En eh, ook als de Formule 1 voorbij is, er is genoeg te doen hier in het dorp. Dus wij zoeken redacteuren, we zoeken verslaggevers, we zoeken mensen die techniek willen doen. Dus heb je daar zin in? Vind je dat leuk? Wil je meehelpen? Wil je een eigen programma? Dat kan allemaal hier bij ZFM. We zijn allemaal vrijwilligers. En eh, ja, je bent van harte welkom. Dus redacteuren, verslaggevers, technici, presentatoren, sidekicks je bent van harte welkom hier bij ZFM. Kijk op de site zfmzandvoort.nl en uh, daar zie je ook de, de, tekst staan. Of je kunt ook kijken op de uh, vrijwilligersvacaturebank. En we zien je graag als vrijwilliger bij ZFM. En eh, ik hoor jullie graag terug naar de klok van negenen. En dan beginnen we zoals altijd met een dance classic. En die is dit keer van die SOS bands.